Mark Hokker met het NOS-journaal. Rut positie in Syrië. President Hollande zegt dat hij dat heeft afgesproken met president Poetin. Volgens de Franse president zullen de Russen alleen islamitische staat... en andere jihadistische groepen bombarderen. Verder is Rusland bereid om samen te werken met de door de VS geleide internationale coalitie. Die coalitie maakt al langer bezwaar tegen de Russische bombardementen op gematigde strijdgroepen. Die groepen vechten volgens de VS niet alleen tegen het regeringsleger van de Syrische president Assad, maar ook tegen IS en andere jihadistische groepen. Turkije heeft twee journalisten opgepakt van de regeringskritische krant Cumhuriyet. De hoofdredacteur en de Ankara-correspondent worden beschuldigd van spionage en het onthullen van staatsgeheimen. In mei publiceerden ze foto's van Turkse vrachtwagens waar volgens de krant munitie en wapens inlagen voor opstandelingen in Syrië. Turkije heeft altijd tegengesproken dat het Syrische rebellen wapens geeft. In Turkije worden vaker kritische journalisten opgepakt. In Mali zijn twee mensen opgepakt voor de aanval van vorige week op een hotel in de hoofdstad Bamako. Wat hun identiteit is en waar ze precies van worden verdacht is niet bekendgemaakt. De aanval was vrijdag op het Radisson Blue Hotel. Daarbij kwamen, 20 mensen om het leven en 170 mensen werden urenlang gegijzeld. Bij schaatster Thijsje Unama is melanoomkanker ontdekt. De schaatster van 27 schrijft in een persbericht dat een kieste op haar eierstok uitgezeide melanoomkanker blijkt te zijn. Twee jaar geleden liet Oenema al een kwaadaardige melanoom op haar pols weghalen. Vorig seizoen werd Thijsje Oenema nationaal kampioene op de sprint. Het weer, kans op mist en vanuit het westen bewolking. De temperatuur ligt rond het vriespunt en daardoor kan het lokaal glad worden.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 them talking, talking about a girl, about a girl with my name. Saying that I heard you, but I still don't get it. It didn't love me, no, not really. Wait, I could have really liked you. I bet, I bet that's why I keep on thinking about you.